altijd samen zijn. Heerlijk samen zijn. Ja, dan heeft het leven pas waarde. Altijd samen zijn. In een huisje klein. Ja, dat is het mooiste op aarde wat heeft een mens aan geld en goud? Als er niemand is die van je houdt. Altijd samen zijn, heerlijk samen zijn. Ja, dan is het leven pas fijn Wanneer je gaat trouwen, een nestje gaat bouwen, dan wordt daar een droom eindelijk waar. Na jaren van smachten en eindeloos wachten, dan zeg je op die dag tot elkaar. Altijd samen zijn, heerlijk samen zijn. Ja, dan heeft het leven pas waarde altijd samen zijn In een huisje klein Ja, dat is het mooiste op aarde Wat heeft een mens aan geld en hout Als er niemand is die van je houdt samen zijn. Heerlijk samen zijn. Ja, dan is het leven pas fijn. Al heb je geen duiten, daar kun je toch duiden. Ach, maak je om rijkdom niet druk. Elkander beminnen is rijk zijn van binnen, ja dat is het ware geluk. heeft een mens aan geld en goud. Als er niemand is die van je houdt. Altijd samen zijn, heerlijk samen zijn. Ja, dan is het leven pas fijn